Je hoort correspondent Tim de Wit. En dat zou dus betekenen dat die ingewikkelde onderwerpen waar al maanden over wordt gesproken, denk bijvoorbeeld aan de visserij, dat daar een oplossing voor is gevonden, maar details weten we op dit moment nog niet. We hebben natuurlijk al heel vaak gehoord dat de deal bijna rond zou zijn. Nu hebben Europese regeringsleiders te horen gekregen dat ze morgen beschikbaar moeten zijn voor eventuele goedkeuring. Zou tijd worden ook, want aan het eind van het jaar moet er een deal zijn, anders kost het de EU en het VK veel geld. Opnieuw is er een nieuwe mutatie van het coronavirus gevonden in Engeland. Ook deze is besmettelijker, maar niet erger dan de vorige nieuwe variant die is gevonden. 9 van de 10 grootste coronabrandhaarden zijn op dit moment in een christelijke gemeente, zegt het RIVM. Kan komen doordat daar vaak grote gezinnen wonen, zegt het RIVM. En zo gaat het virus gemakkelijker rond. Voorbeelden zijn Urk, Bunschoten, Staphorst en Barneveld. In Lelystad zijn in een week tijd 54 dode duiven gevonden. De beestjes hadden hun krop, dat zit tussen de slokdarm en maag, vol zitten met graan. Vogelgriep lijkt het in elk geval niet te zijn, denkt deze dierenstichting. Het is eh, allemaal... Eh, gissen. ja, het is eigenlijk belangrijk dat we nu gewoon de uitslag eh, afwachten en eh, dan verder eh, daarop borduren. Hou je huisdieren dus uit de buurt van de dode duiven is het advies, want misschien waren ze wel vergiftigd. Stel je voor dat het wel gif zou zijn. Ja, dan zijn de mensen gewaarschuwd. hè, nou, maar okay. gewaarschuwd mensen telt voor twee. En ja, we weten niet hoe lang het duurt voor de uitslag bekend is. Dus ja, als je dan als mosterd naar de maaltijd komt en mensen hun katten of honden... die hebben zo'n duif in hun bek gehad. Ja, dat is, dat zou natuurlijk heel vervelend zijn. Het weer nog bewolkt en best wat regen vanavond. 7 tot 14 graden is het. Morgen weer regen, ook af en toe zon.